in mijn ogen. Zeg, zeg, zeg dat jij van me houdt. Dan, dan, dan, dan is het leven mooi, mooi, mooi als jij met me trouwt. Op een avond heb ik jou ontmoet. werd op jou toen verliefd na die groet. zag meteen al dat jij was geboren voor mij. Een mooie tijd zal komen voor ons allebei. kijk in mijn ogen. Zeg, zeg, zeg dat jij van me houdt. Dan, dan, dan, dan is het leven mooi, mooi, mooi als jij met me trouwt. Ik had gedacht dat je ja zei komen zou. Na die keer toen je zei ik hou van jou. Als je bij me wilde zijn, waren grote zorgen klein. Ja, dan zouden jij en ik gelukkig zijn. Zij, zij, zij dat jij van me houdt. Dan, dan, dan, dan is het leven. Mooi, mooi, mooi als jij met me draait.